uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Huisartsen schrijven nauwelijks nieuwe diabetespillen voor... die farmaceutische industrie adviseert. Die nieuwe medicijnen zijn veel duurder dan de bestaande middelen... maar volgens het Nederlandse huisartsengenootschap... doen ze precies hetzelfde als de bestaande medicijnen. De farmaceuten zeggen dat de nieuwe diabetespillen voor patiënten zijn... die niet goed op de bestaande medicatie reageren. Maar volgens de huisartsen gaat het maar om een kleine groep. Door de boycott van de huisartsen van de nieuwe medicijnen lopen farmaceuten in Nederland ongeveer 335 miljoen euro mis, blijkt uit onderzoek. Op internet is een video verschenen die gemaakt is in het vliegtuig dat gisteren in brand is gevlogen na een mislukte landing. Op het filmpje is de paniek te zien die is ontstaan tijdens de ontruiming van het toestel ter luchthaven van Dubai. Mensen schreeuwen en proberen tijdens het vluchten hun handbagage nog mee te nemen. De video begint op het moment dat het toestel aan de grond is. De zuurstofmaskers zijn dan al naar beneden gekomen. Daarna vlucht de maker van het filmpje via de noodglijbaan. In het toestel op de luchthaven van Dubai zaten 282 passagiers en 18 bemanningsleden. Iedereen kon op tijd ontsnappen. Het Westfries Museum heeft nog geen idee wanneer vijf schilderijen die tien jaar geleden werden gestolen door Oekraïne worden teruggegeven. De Oekraïnse autoriteiten lijken er volgens kunstroofdeskundige Arthur Brandt, die betrokken was bij de opsporing, geen haast mee te hebben om de doeken terug te geven. Eerst wilde Oekraïne de eigendomspapieren zien. Nu die zijn overhandigd is er een onderzoeksteam ingesteld dat moet controleren of het museum in Hoorn echt de eigenaar is. Daardoor is het nog onduidelijk wanneer de schilderijen weer in het museum zullen hangen. Het Westfries Museum had gehoopt op het eind van de zomer, maar dat lijkt onhaalbaar.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 FM Zandvoort.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 me. Such a beautiful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

<laughs> and that's it. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 night